4 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Mark Dullaert moet in april vertrekken als kinderombudsman. Volgens de Volkskrant doet de nationale ombudsman Reinier van Zutphen... geen beroep op zijn recht om Dullaert voor verlenging aan de Tweede Kamer voor te dragen. De krant citeert uit een brief van Van Zutphen aan Tweede Kamervoorzitter Ariep... waarin staat dat hij de ruimte wil benutten om een eigen team samen te stellen. Mark Dullaert trad in 2011 aan en was de eerste kinderombudsman van Nederland. Zijn termijn verloopt op 1 april. PvdA, D CDA en D66 willen opheldering van het kabinet over uitbuiting van schoonmakers in de hotelbranche. Makers van tv-programma Rambam zeiden gisteren in een tv-uitzending dat schoonmakers van vier grote hotelketens worden uitgebuit. Officieel worden ze per uur betaald, maar in werkelijkheid gebeurt dat per schoongemaakte kamer, meldde Rambam. Omdat de schoonmakers daar niet genoeg tijd voor krijgen en het werk wel af moet, moeten zij onbetaald overwerken. Kamerleden die de beelden bekeken reageerden geschokt. Zweden wil tienduizenden asielzoekers het land uitzetten. De Zweedse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat van 60.000 asielzoekers de aanvraag is afgewezen. Dat aantal kan nog oplopen tot 80.000. De regering heeft de immigratiedienst en de politie gevraagd de uitzetting voor te bereiden. Dat zal met chartervliegtuigen gebeuren en duurt waarschijnlijk jaren. De twee grootste pensioenfondsen moeten volgend jaar mogelijk de pensioenen verlagen. ABP en Zorg en Welzijn waarschuwen daarvoor bij de presentatie van hun kwartaalcijfers. De fondsen maken te weinig rendement op hun beleggingen en tegelijkertijd moeten pensioenfondsen meer geld in kas hebben vanwege de lagere rente. Aan het einde van het jaar moet blijken of de pensioenen bij ABP en Zorg en Welzijn volgend jaar echt omlaag moeten. Het weer vanuit het westen droger en opklaringen. Het koelt af tot 4 graden. Overdag op steeds meer plaatsen zon met temperaturen rond de 8 graden.